Ze heeft mij haar liefde gegeven. Ik weet dat ze veel van me houdt. Met haar kwam de zon in alleen. O Maria, ga nooit van mij heen. O Maria, je blijft nummer in. O Maria, ga nooit van mij heen. Je blijft nummer één. Ik zou nooit van haar willen scheiden. Het leven is zo mooi time laat mij niet alleen. Oh Maria, ga nooit van mij heen. Oh Maria, je blijft nummer één. Oh Maria, je blijft nummer